Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De negen terreurverdachten die vorige week werden opgepakt in Eindhoven... wilden mogelijk een aanslag plegen op demissionair premier Rutte... PVV-leider Wilders en FVD-leider Baudet. Dat meldt de Telegraaf op basis van opsporingsbronnen. Het is niet duidelijk in welk stadium de planning van de aanslag was... maar volgens de krant was het reden om extra veiligheidsmaatregelen te nemen. Volgens de advocaat van twee van de verdachten is er geen sprake van een serieus plan... maar ging het om sarcasme en foute humor. Het kan volgens demissionair staatssecretaris Van Huffelen nog heel lang duren... voordat alle gedupeerde ouders in de kinderopvangtoeslagaffaire zijn gecompenseerd. Dat zei Van Huffelen in Nieuwsuur. Op dit moment is nog geen 10% van de zaken in het toeslagenschandaal volledig afgehandeld. Ecuador wil duizenden gevangenen vrijlaten om de druk op de overbevolkte gevangenissen wat te verlichten. Het voornemen volgt op gevangenisrellen eerder deze week, waarbij 118 gevangenen om het leven kwamen. Vooral ouderen, vrouwen en gevangenen met beperkingen of die terminaal zijn kunnen op gratie rekenen. Op het Nederlands Filmfestival in Utrecht zijn De Slag om de Schelde en De Veroordeling de grote winnaars geworden van de Gouden Kalveren. De veroordeling kreeg de meest prestigieuze prijzen... die voor beste film en voor beste hoofdrol voor Fedja van Huet. Hij speelde in de film over de Deventer-moordzaak... de rol van onderzoeksjournalist Bas Haan. Er is ook een nieuwe prijs bijgekomen... die voor beste hoofdrol in een korte film... die was voor actrice Laura Bakker voor haar rol in Heartbeats. De Europees-Japanse ruimtesonde Bepi Colombo is voor het eerst langs Mercurius gevlogen. Het ruimtevaartuig passeerde de planeet vannacht op zo'n 200 kilometer afstand. Ruimtevaartorganisatie ESA verwacht in de loop van de ochtend de eerste beelden hiervan te tonen. Het weer vanochtend droog met wat zon. Later in de middag en avond gaat het regenen met vooral aan de zee veel wind. Het wordt zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANBB. In de regio Amsterdam staan nog files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Amersfoort en Blarikum 10 minuten vertraging. A2 Utrecht-Amsterdam voor Amsterdam-Zuidoost bijna 10 minuten. A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Hoogmade een half uur vertraging. Op de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10 West richting Den Haag. Tussen Amsterdam-Sloterdijk en Osdorp is de vertraging 20 minuten. Er komt een ongeluk met een vrachtwagen.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 Go on, find the girl. Come on, come on, let's dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity the days can't be like the night in the summer, in the city, in the summer, in the city.